Afrotros wil dat het Songfestival op de schop gaat na de disqualificatie van Joost Klein... en klachten van eerdere deelnemers over een onveilige sfeer, zegt verslaggever Jorn Kompeer. Afrotros roept al weken op hoge toon dat ze veranderingen willen zien... en dat de toezeggingen van de EBU tot nu toe onvoldoende zijn. Ze willen dus echt resultaat zien waarvan ze over een tijdje ook naar buiten kunnen zeggen van... hey, kijk eens, dit hebben wij geregeld voor het Songfestival. Nou, dat moet dus voor 1 november allemaal allemaal beslecht zijn tussen de twee partijen. Joost Klein werd afgelopen jaar door de EBU gedisqualificeerd... omdat hij een dreigende beweging zou hebben gemaakt naar een cameravrouw. Een maand geleden besloot het Zweedse OM om de zaak te sluiten... wegens gebrek aan bewijs. Nederland vindt dat Israël weg moet gaan van de grens tussen Gaza en Egypte. De Israëlische premier Netanyahu wil dat niet, omdat hij bang is dat Hamas aan nieuwe wapens komt als het leger daar weg zou gaan. Maar meerdere landen, zoals Nederland dus en de VS, vinden dat Israël zich daar terug moet trekken. Europese consumentenbonden hebben een klacht ingediend tegen de makers van games als Fortnite en Minecraft. Het is volgens de organisaties onduidelijk wat de virtuele munten in de games precies waard zijn. Ze willen dat het duidelijker wordt wat de waarde in euro's is. En over een tijdje is het misschien mogelijk om met een zelfvarende boot de Waddenzee over te steken. De komende drie jaar werken meerdere bedrijven in Nederland en Duitsland samen om dat mogelijk te maken. Niet iedereen is daar blij mee. De Waddenzee is een moeilijk bevaarbaar gebied, vertelt dit Friese statenlid eerder al. De morfologie van het gebied verandert steeds. Daar wordt continu wel onderzoek naar gedaan. Het is een druk bevaarbaar gebied, vooral zomers. Dat kunnen we hier ook zien. Heel veel recreatievaart, maar ook andere beroepsvaart dan de veerdiensten. Ja, het is UNESCO, UNESCO Werelderfgoed. Vandaag start het experiment officieel. De eerste fase bestaat vooral uit informatie verzamelen. Vanaf volgend voorjaar gaat er een klein testschip varen... met een zogenoemde AI-kapitein aan het roer.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 Shake it like you come from out of town. What's your name? What's your sign? Girl, you leaving with me tonight. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body. This one, this one I seen, I seen. could believe the ass in them jeans. To myself, had to think, any room for me up in them jeans. Get star, you are. Eat you up like a chocolate bar. What's your name? What's your size? Goddamn, you got me repeating that. Baby, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room. Uh-huh. Ooh, bada bing, She shake it like you care for me. You know I like it when you do that little uh-huh. dance for me. Mommy, I'm just trying get you in my room. Uh-huh you bada bingo, bada boom. And my house got a wing with a lot of rooms. I could do a lot of things, get you hot as June. I wanna watch your body swing to the hottest grooves. I'm trying to slide behind it when you throw it round. So I can ride and grind it when you slow it down. Bring it from the top, then take it to the bottom. I'm clinging to your top, tryna to make it to your bottom. The way you move is fabulosa. And makes me wanna grab you closer. You know I like it when you bounce, bounce. Throw your hands up and you bounce, bounce. I don't back down when I'm pressing you. I'm finna lay the smack down like a wrestler. But nobody get it to poppin' like this man can. Uh-uh. Had them girls get it to poppin' on a handstand. Get Yeah. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, oh bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know wanna get with you, that little dance with me. Baby. Mommy, I'm just trying get you in my room and see that big body. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying get you in my room and see that big body. Mommy, shake it like you care for me.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 Het kabinet wil snel een deel van de vreemdelingenwet intrekken. Ook wil het kabinet in Brussel vragen om voor Nederland op asielgebied een uitzondering te maken. Dat zou meer maatregelen mogelijk maken om de asielinstroom te beperken. Buitenlandminister Veldkamp noemt de Iraanse levering van raketten aan Rusland een ernstige escalatie die de veiligheid van Europa bedreigt. Nederland heeft samen met Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië sancties afgekondigd tegen Iran. Dat heeft vandaag de ambassadeurs van de vier landen ontboden. Op de Zwarte Zee is afgelopen nacht een Oekraïns graanschip aangevallen, vermoedelijk met een Russische raket. Het zou zijn gebeurd in de Roemeense maritieme zone. Het weer, hier en daar een bui. Vannacht vooral in het westen en noorden. Minimaal rond 3 graden. Morgen een enkele bui. Later droog met wat zon bij een graad of 16. on a better day. It's been too long, we've been living.